de zender voor de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Info en hits. Funky. Funky. En hits. Langstraat. FM. Mark van den Hoek. Langstraat FM. Een bijzonder fijne avond alvast gewenst. Tot 7 uur is dit Langstraat FM. Funk Night. It's The games are here. Just for you. You got time. and cardio too. So what you gonna, gonna do? I get up. I get up. I get off the floor. I said one, two, three, four. Come on. down. come off the door. We got a man here singing on keys and he can play on. I just like to please. With strong bass and rhythm too. I guarantee to make you move. I guarantee to make you pop. And you never, never won't stop. It's hot. you want to the let's Let's go and get on the floor Tricky Rick is my name And playing the music is my game I know what to play when the he just won't let me stop All you guys and pretty girls Not just in New York, but the whole wide world He's a big man, together, and we to We got Cameo and Tom Tom too all of us. you lose? With all of us, you can't go wrong. We'll work your body all night long. The jig is the way to go if you want to keep stealing the show. Oh, let's go! I get off the floor. zo'n 7 minuten over 5. De show met wel Funk, Disco en Soul tot 7 uur vanavond. Met dadelijk een souvenir van koffie. I Wanna Be With You, een souvenir 1980. Maar allereerst is hier de Circle City Band. Magic komt uit de playlist. to hold on tight with all my might. Don't wanna lose ya. You got a power that knocks me off my feet. A spell so strong, your love enhances me. the in your eyes makes me realize I know that you're the only one for me. The the feeling in your heart means we'll never part. You know that I'm the only that magic from the sparkle in your eyes makes me realize I know that you're the only one me. The true from the feeling in your heart means we'll never part you know that I'm the only one you need. You know, you know baby. I just to explain. Baby. You make me feel so warm, so warm deep down inside. With You. De teller staat op 1980. Souvenir dus. Dit is langs Radden Funk Nights en hier is Kiddo. And You hold it. uit LA. Crystal, Love is like an itching in my heart. Langs hadden we een Funk Night. Dit is een geweldige van Frankie Beverly en natuurlijk zijn band Maze. Jazz Funk, Love's on the Run Silver Sledge, Even Rogers, Legion en de Sugar Hill Gang in het eerste uur. En daarna nog een heel uur met dit soort funky, zeg maar. <laughs> Conway Brothers zijn dit, Race the Roof. Young man. Uh, uh, young man. Are you really gonna raise the roof? met Love Rocking uit de playlist. Was dat heerlijke, vette funk. En dit, dit mag er zeker ook zijn. Souvenir 1979. Sister Sledge. Je hoort de maxi-single van We Are Family. 12 over half 6 precies. beter kent van eh, Stay Here With Me Tonight. Langs hadden we een Funk Night. Dadelijk na het nieuws hoor je deel 2 met eh, onder andere Sharon Webb, Fatback, Howard Johnson, George Clinton, Terry Wells, Instant Funk, June Pointer, Primetime, Nile Rodgers, Affinity, Herbie Hancock, Captain Rap en Roy Ayers. En naar nou, deze, deze van Legion, prachtig nummer Guarantee, hoor je nog een stukje van de Sugar Hill Gang uit de playlist. Down, down, of down. jaren 80. Legion was dat. Ik vergeten te vermelden dat uh, dadelijk in de tweede uur ook nog eventjes de, funk, uh, de funkagenda voor je geven. Dus zo rond half zeven, zeg maar. En zoals beloofd, nog even een stukje de Sugar Hill Gang. Living in the Fast Lane. Tot dadelijk. playing your game. Everybody knows your face, respects your name. There's an art to the way you make your cash, but you gotta be smart to make it last. Talking about fly girls and photo cars, running up bills in high class bars. It goes with the job, it's part of the day, you choose to live your life that way. In the fast lane, come on. hog. You got a lot of money, ain't got no job. Daddy's rich, your mama's good looking, got a living made to do all the cooking. Poverty's never on your mind, cause you can spend 500 that drop down. Watch the young ladies that say they're true, still they for something jerk you do Just take a look at your friends. Don't be a dummy. Cause all they want is your money. You always gotta watch the things you do. Cause everybody's got their eyes on you. You're in the spotlight. Your life is a show. But there's one thing I'd like to know. When it's all gone, where you gonna be? Cause you're out of touch with reality. Living in the fast lane. Talk about it. talking about? Money. Go, go, cash. cash money. I get hit, y'all. Forget about it. You Give me a dime. What's yours is yours, and what's mine is mine. Like a easy come, easy go. If I don't get it, my cash don't flow. I made my cold cash in the fast, fast lane. And if I lose a baby, then I'm the blame. Don't carry on, filet me on. Love in the afternoon, the baby doll. If you could buy I know you try yourself a condo on the moon. Ladies. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Jacques Klein Bouwmaterialen in Kaatsheuvel. Voor alle bouwmaterialen, bestrating, tegels en sanitair. Verbaas u in onze showroom of bezoek de Bouwpartnershop met gereedschappen en bouwmaterialen. Voor de professionele bouwer en serieuze doe-het-zelver, kijk op bpgjacqueklein.nl. Voor iedereen die het beter wil. Langstraat FM, Langstraat FM, nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Bulgaarse Veiligheidsdienst heeft een 40-jarige man gearresteerd die meer dan 40 illegale streaming-sites in zijn beheer had. Daarop konden bezoekers illegaal films streamen via verschillende websites. De man verdiende veel geld door de getoonde advertenties van Google op die sites. Als er een bepaald aantal bezoekers was geweest, plaatste hij de content weer op andere websites. Een gespecialiseerde Bulgaarse eenheid voor cybercriminaliteit wist de man te traceren en op te pakken. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft zich verontschuldigd voor het afvuren van twee korte afstandsraketten. Dat zegt de Amerikaanse president Trump op Twitter. In een brief aan Trump zou Kim klagen over de gezamenlijke legeroefeningen van de VS en Zuid-Korea. Die zouden te duur zijn, net als de rakettesten van Noord-Korea. Kim Jong-un heeft beloofd om met die testen te stoppen zodra de oefeningen met Zuid-Korea stoppen, aldus Trump op Twitter. Een 31-jarige vrouw is in het Zuid-Duitse neu in Beieren vannacht in de Donau gesprongen omdat ze haar telefoon had laten vallen. Ze wilde het toestel opduiken en is daarna waarschijnlijk meegesleurd door de sterke stroming. Ze wordt vermist en de politie houdt er rekening mee dat ze niet meer leeft. Getuigen zagen hoe de vrouw in de zoektocht naar haar telefoon om de pijler van de brug heen zwom. Op 30 mei kwamen er verderop op de Donau 28 mensen om bij een botsing tussen twee boten. En er zijn bij de NS na een week al meer dan 1100 aanvragen binnengekomen voor een schadevergoeding van slachtoffers of nabestaanden van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd door de NS. Het digitale loket is sinds maandag open en blijft een jaar toegankelijk. Van de ruim 1100 aanvragen zijn er 250 van slachtoffers, zo'n 20 van hun nog levende partners en zo'n 800 van kinderen van slachtoffers. Ongeveer 80% van de aanvragen komt uit Nederland, 20% van daarbuiten. Het weer waait een vrij krachtige zuidwestenwind aan zee stormachtig met zware windstoten tot 100 km per uur. Het is wisselend bewolkt en hier en daar kan er een enkele bui vallen. De temperaturen liggen tussen de 20 en 25 graden. Morgen minder wind, geregeld zon en droog bij 22 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is de zender voor de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. and hits. Funky. Funky. And hits. Funky. Langstraat. Langstraat. FM. Info en hits. Langstraat FM. FM. LP Love How You Feel uit 1983. Sharon wat was dat en Gotcha Where I Want You belangstelling bij Funk Night. Aflevering 93 op deze 10 augustus 2019. band. Begin jaren 80 is dat veranderd in gewoon heel simpelweg Fatback. Dit komt in 85 Evil, dat was dus, ja, zoals ik al zei, <laughs> Fatback. En hier, hier is Howard Johnson. Knees. Oh, how are you? <laughs> Haven't seen you a long time. Let's go to the club the other night. Excuse me. Excuse me. Come on over. Right. time to go out and catch a bit of fresh air. I will. My place is right over here. I like it. Baby, baby. Just Like Dreamin'. Beleid staat er in Funk night. Dadelijk draaien we Instant Funk. 9 we half 7. Stand Funk 1983, om precies te zijn. Why don't you think about me was dat? Mark van den Hoek, Langsdraad FM. Met de funkagenda. El Summer Long houdt vanavond in Reuzel een schuimparty. Je kunt daar dan dansen op dubstep, disco, electro en techno. Het vindt plaats in El Sombrero aan de Wilhelmina Laan 71 in Reuzel. Het begint dadelijk om 10 uur en entree, die is gratis. Dan naar Breda. Daar kun je vandaag eh, naar het Trailerfest. Je kunt daar genieten van een heerlijke portie techno, house en disco. Het Trailerfest wordt gehouden aan de Bavelse Parkweg 20 in Breda. Het is nu al aan de gang en het duurt tot een uur of één vannacht. De entree die is zo ongeveer 35 euro in de voorverkoop natuurlijk. Dan tot slot in het Natuurtheater in Oosterwijk de Houts Twist Agency. Vanavond tussen half negen en elf de akoestische veranda-sessies. Net als vorige week trouwens. Het evenement is erg aan te raden als je van hip-hop houdt. De entree die is in de voorverkoop 32,10 euro. Half zeven langs gaat er Fun Night. En deze heb je vorige week al kunnen horen. Staat in de playlist. June Pointer van de Pointer Sisters. De jongste van de Pointer Sisters. Dit is ze met Ready for Some Action. uit 1985. Primetime was dat en Baby Don't Break My Back. En uit dat jaar komt ook dit nummer State Your Mind. Dit is van Nile Rogers die je eerder in deze uitzending al hoorde met Sister Sledge. We Are Family, voor een uur, weet je nog? En na dit hoor je Affinity. Infinity was dat. Met eh, Pick Me Up. Rock non-stop. Langs, Langstraat FM Funk Night is het. Even je kunstgebied even goed zetten van de hoek. Dit is een souvenir. Harry Hancock. Stars in Your Eyes. Komt uit 1980. Daarna hoor je Captain Rap. En we gaan eruit met Roy Ayers Silver Vibrations. En na het nieuws van 7 uur dan hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenbraad. Het is kwart voor zeven precies. sitting there Everybody, bodied man, apply for welfare.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 Time, zoals dat bij hadden we Funk Night. En dit is mooi, hè? Silver Vibrations, daar gaan we ermee uit. Dadelijk na het nieuws hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Wij zijn er weer de week. Tot dan!